Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een treinongeluk in het noorden van Italië zijn vijf spoormedewerkers om het leven gekomen. Twee andere medewerkers en de machinist van de trein raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond middernacht in de buurt van Turijn. De medewerkers waren bezig met onderhoud aan het spoor... toen een trein met 160 km per uur op ze afreed. Volgens de Italiaanse omroep RAI werden de slachtoffers honderden meters meegesleept. In de trein zaten geen passagiers. In een flatgebouw in Hengelo-Overijssel heeft een grote brand gewoed. Volgens de brandweer hebben er mogelijk meerdere explosies plaatsgevonden. De uitslaande brand woedde op twee verdiepingen. De schade aan het gebouw is groot. Meerdere woningen zijn zwart geblakerd. Volgens RTV Oost zijn zeker twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. Amsterdam heeft de afgelopen jaren niet gehandhaafd op het verbod op groepscontracten bij studentenkamers. Dat heeft NOS op 3 ontdekt. Veel kamerverhuurders gebruiken nog steeds de omstreden contracten om zo meer huur te vragen, terwijl dat sinds 2020 niet meer mag in Amsterdam. Het demissionaire kabinet is het eens geworden over de begroting van volgend jaar. Op Prinsjesdag worden de details bekendgemaakt. Gisteren werd al wel bekend dat het kabinet 2 miljard euro uittrekt... om de koopkracht te verbeteren van mensen met een laag of middeninkomen. PSV heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Tegen de Glasgow Rangers won PSV thuis met 5-1. Dat was ruim genoeg nadat de Eindhovenaren vorige week gelijk hadden gespeeld in Schotland. De laatste keer dat PSV meedeed in de Champions League was vijf jaar geleden. Dit seizoen speelt ook Feyenoord als landskampioen in de Champions League.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 Ga de deur uit met persoonlijkheid voor. Twee, drie, vier. Een vreemde eend die het best. Want ik Maar voor mij is dat geen probleem, omdat ik zo mijn weg wel vind. Ben elke dag een nieuwe kleur, rood, oranje, blauw of wit.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 Twee mensen en de machinist raakten gewond. Het demissionaire kabinet heeft een akkoord bereikt over de begroting. De details worden op Prinsjesdag bekendgemaakt. In ieder geval wordt 2 miljard vrijgemaakt om de koopkracht van mensen met een laag inkomen te verbeteren. In een flatgebouw in Hengelo-Overijssel heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond na een gasexplosie. Meerdere woningen zijn zwart geblakerd. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis. Het weer vanochtend droog, in de middag gaat het regenen. Door zo'n 19 graden.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 You like a bum bum. Never seen you before, where you come from? You got a fat bum bum, I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care, that's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whiny. Hey. Trouble gon' find me, trouble will find me anywhere, trouble will find me, trouble find me. It's okay, girl, bubble and whining. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Round your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. Who the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance.